Dat is gelijk aan de inflatie. Verder wil de christelijke vakcentrale dat werkgevers 1% van de loonsom investeren in werkgelegenheid, scholing en sociale vernieuwing. Als de werkgevers niet bereid zijn om te investeren, dan gaat de looneis omhoog, zo liet het CNV weten. De eerste korte baanwedstrijd op natuurijs wordt donderdagmiddag gehouden in Nijelamer, een dorpje in de buurt van Wolvenga in Friesland. Volgens de voorzitter, van de ijsclub is het ijs op de baan nu zo'n 3 centimeter dik. Dat moet een centimeter of 5 worden. De KNSB heeft de wedstrijd in Nijelamer erkend. Vandaag wordt in Friesland al geschaatst op natuurijs. Op de Rijperkerkerpolder ligt net genoeg ijs om een rijdende schaatser te kunnen dragen. Stilstaan is gevaarlijk. Want dan is de kans groot dat de rijder door het ijs gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt het passagiersvervoer met draagvleugelboten op het Noordzeekanaal niet veilig genoeg en vindt dat er alsnog onderzoek naar moet worden gedaan. Volgens de raad kunnen de boten bij een noodsituatie niet snel genoeg uitwijken. Normale schepen varen maximaal 18 km per uur, de draagvleugelboten gemiddeld 60. Langzamer kan niet, dan gaan de stabiliteit en het stuurvermogen van de boot achteruit. In zes jaar tijd raakten de boten vijf keer betrokken bij een ongeluk. In IJmuiden heeft de politie een terrein afgesloten waar zich rond de middag een explosie voordeed. De politie vermoedt dat een explosief uit de Tweede Wereldoorlog is ontploft. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Door de ontploffing aan de Kotterkade in IJmuiden ontstond een flinke krater. Op het terrein werden grondwerkzaamheden verricht. <clears throat> Het weer volop zon en het blijft droog.